uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het is onveiliger geworden op de Nederlandse snelwegen. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid denkt... dat dat komt doordat er minder politietoezicht is. Het aantal ongevallen is de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld... en er zijn ook meer doden bijgevallen. De opsporing van crimineel gedrag in het verkeer... zou meer prioriteit hebben gehad dan het handhaven van de verkeersregels... De onderzoekers noemen dat zorgwekkend en vinden dat het aantal controles omhoog moet. Het kabinet komt met een fonds om asbestdaken te vervangen. Huiseigenaren die het verwijderen niet zelf kunnen betalen... kunnen uit dat fonds geld lenen tegen een lage rente. Met het fonds hoopt het kabinet alsnog mensen te verleiden hun dak te vervangen. Dat kost gemiddeld 20.000 euro per woning. Mensen die hulpverleners belagen krijgen altijd een celstraf. Staat in een wetsvoorstel dat minister Grapperhaus en Dekker van, volgens de Telegraaf vandaag presenteren. Met een taakstrafverbod willen de ministers voorkomen dat rechters een taakstraf of boete opleggen aan mensen die geweld gebruiken tegen agenten, ambulancebroeders en brandweermannen. Ecuador trekt de omstreden verhoging van brandstofprijzen terug. Die verhoging was voor veel mensen reden om te protesteren tegen het regeringsbeleid. Het kwam tot een hard treffen tussen politie en demonstranten. Daar vielen zeker vier doden bij. President Moreno ging in gesprek met inheemse protestleiders. Vlak daarna werd bekend dat de prijsverhoging van de baan is. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn begonnen aan hun staatsbezoek aan India. In New Delhi werden ze verwelkomd door de Indiase president Kovind en premier Modi. Daarna legde het koninklijk paar een krans bij het monument voor Mahatma Gandhi... de leider van de Indiase onafhankelijkheidsstrijd. Het staatsbezoek aan India duurt vijf dagen. Het weer vanuit het zuiden bewolkt met regen of motregen. Het wordt 14 tot 23 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er voor het verkeer op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... want er is een lading beton op de weg beland. Tussen knooppunt Beverwijk en Akersloot veroorzaakt dat 40 minuten vertraging. Al het verkeer moet daar over één rijstrook. Verder is het druk op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Amersfoort West en knooppunt Muiderberg heb je 25 minuten vertraging... Ook 25 minuten oponthoud voor het verkeer op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Nieuw-Vennep en Zoeterwoude-dorp. En op de A27 van Almere naar Utrecht is het druk tussen Almere Hout en Eemnes. Daar heb je 10 minuten vertraging. Op de N231 van Alphen aan de Rijn naar Amstelveen staat het vast tussen Nieuwveen en de aansluiting met de N201.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 Want het is, het is goed voor ons mensen, het is goed voor de dieren, het is goed voor het klimaat. Volgens mij vergeten we dat wel eens. Kijk, het is heel eenvoudig. Doe allemaal het licht uit en kom naar een van de nou wel honderden activiteiten eh, in het donker tijdens die Nacht van de Nacht. En eh, voor meer informatie kan je altijd even kijken op nachtvandenacht.nl. Het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Wake up everybody, no more sleeping in bed. No more back thinking, time for thinking ahead. The world has changed so very much from what it used to be. There's so much hatred, war, and poverty. Oh, oh, oh. wake up all the teachers, time to teach a new Maybe then they'll listen to what you have to say. They're the ones who's coming up, and the world is in their hands.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 The only thing we have to do is put it in our minds. Surely things will work out, they do it every time. would just let it be. Na, na, na, the world won't get no better. We gotta change it now, just you and me. Yeah, Change it, yeah, change it, yeah, just you and me. Change it, yeah, change it, alone. going alone Zandvoort. Maandag 14 oktober. 202 dagen nog tot de komende Formule 1. Als je onderweg bent, het is druk. En let erop, er zijn ook boeren onderweg. 150 boeren gaan richting het provinciehuis op dit moment. We need each other. Mijn naam is Walter Sands. Ik ben tot 10 uur bij je met lekkere oude en nieuwe muziek. Zoals deze van Harold Melvin in de Blue Notes. No more backward thinking, time for thinking ahead. Wake up all your teachers, start to teach a new way. They're the ones that suffer. Dit is de, helemaal de hele lange uitvoering. En die hoor je alleen hier bij ZFM in de ochtend. Waar het inmiddels 11 over 8 is. En we gaan door met nog zo'n lekkere, langzame plaat. Gewoon lekker om wakker te worden. Contagious van de Isley Brothers. my message. No one is called but my homies and some bill collectors. Say your love ring, somebody wants to borrow money. I two-way her, she don't hit me back, something is funny. So I called her mother's house and asked her had she seen my baby. Oh, Drove my six around looking for that missing lady. Got back in, turned the TV on and caught the news. Then I put my hand on my head cause I'm so confused. And then I turned the TV down. TV down. Cause I thought I heard a squeaky sound. Mm, something's going on upstairs, yeah. Cause I know nobody else lives here. As I get closer to the stairway Isley Brothers. Contagious. Is dat lekker wakker worden of niet? Maar het wordt nu echt wel tijd om op te staan hoor. 17 over 8 hier bij ZFM. En wij gaan door met Camila Cabello. ZFM hier in de ochtend. Cabello. Nieuwe plaats. maand of twee uit. En hier bij ZFM waar het 20 over 8 is. En ja, wat een bijzonder weekend was het. Heb je die race van Max gezien? Lewis Hamilton on Charles Leclerc. Vettel in second place. And through on the outside goes Max Verstappen now. Charles Leclerc's on the inside. Verstappen's challenging. And they touch. Verstappen spins round as he tangles with Charles Leclerc. Bottas leads from Vettel and Leclerc and Hamilton. And then the two McLarens. Oh, God damage. He tangled with Max Verstappen, who was trying to make his way round the outside through the S's, and two cars do not go into one at this particular corner. He finds himself going wheel to wheel uh, with Leclerc through turn one. What the, what the, where, where should I go? He just gonna sit into my car. Though nothing, nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be. David Bowie met Heroes. En daarvoor ja, het commentaar dus bij de, van de Engelsen bij de race van gisteren met Max. Die eh, een paar honderd meter eh, en toen moest stoppen. Wij gaan door met Oasis hier bij ZFM. Don't look back in anger. Don't Look Back in Anger. Zo mag ze dat ook doen. Mooie zonsopgang Opgang als ik hier eh, vanuit de Tolweg eh, naar buiten kijk. En eh, ja, het wordt een graad of 16 vandaag. In de ochtend misschien nog een beetje regen. En aan het eind van de dag komt dan echt de zon door. En dan wordt het zo'n 16 graden. In Limburg wordt het 23 graden. Maar ja, daar hebben ze er niks aan, want die hebben geen zee. Dus wij gaan gewoon lekker door hier met Kate Perry. Bijna half negen. A tiger, shellfish or a sheep been a minute. Get used to it. Funny, my name keeps coming at your mouth. Cause I stay winning, name up like. Swish, swish, bish. Another one in the basket. Your game is tight Bish. Set FM. Another one in the basket. Ferragamo sliders on deck. Silly rap beef, just give me more checks. My life is a movie, I'm never offset. Me and my amigos, no, not offset. Swish, swish, ah, I got them upset. But my shooters, I make them dance like dubstep. Swish, swish, ah, my haters Nikki getting tan. Mirror, mirror, who's the fairest bitch in all the land? Damn, man, this bitch is a stand. The generous queen that kiss a fan. Ask goodbye, I'ma be riding by. I'ma tell my big Z, that's the guy. A star's a star, the heart, the heart. They never thought the switch guard would take it this far. Get my pimp cup, this is pimp shit, baby. I only rock with queens, so I'm making hits with Katie. Swish, swish, bitch. Another one in the basket. Katy Perry en Nicki Minaj, Swiss Swiss... met dat leuke dansje wat ik nooit heb kunnen doen. Ja, bijna half negen. En, en rond deze tijd, rond de hoofd van half negen... dan draaien we meestal een regioartiest. En vorige week bij eh, Roy en bij Imca hoorde ik Richinel. En ja, Richinel, Richinel... dat is die, die gast uit de jaren negentig. Die, die maakte dit. En Ricinel is nog steeds bezig. Komt uit Amsterdam. En hij heeft een, eh, heeft een plaat uitgebracht vorig jaar. En het is een ontzettend leuke plaat eigenlijk. Je hoort hem alleen veel te weinig. Dus daarom hier bij ZFM. It's a Sin van Ricinel uit Amsterdam. the morning dew Is it sin, my darling? And is it sin to feel like I feel for you? Is it sin, my darling? And is it sin to hunger for your touch? Is it sin, my darling? drink the sentence. And even if I'm condemned to capital punishment, from your sweet mouth I'll drink the sentence. You know, I always wondered if it's a sin to love you like I do. Is it sin to feel like the morning dew? ZFM. Chanel, hier als regioplaat. It's a sin, of is dit een zin? sorry. Leuke plaat, veel te weinig op de radio. Wij gaan door met Mark Ronson, Miley Cyrus hier bij ZFM... waar het 8 uur 38 is. you on the phone last night. We live and die by pretty lies, you know it. We both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. We both know it. We got all night to fall in love, but just like that, we fall apart. We're broken. We're broken. Mm, nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, this broken. the cold is ice and high and dry. The desert wind is blowing, blowing. Remember what you said to me? love in Tennessee, and I hold it. We both know it. nothing, nothing, nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Like a Heart, Miley Cyrus en Mark Ronson hier bij ZFM in de ochtend... waar het bijna kwart voor negen is. Drukke ochtendspits, als ik eh, op de kaart kijk. Vanaf Adenhout eh, tot aan Heemstede Krukius 201 helemaal vast. Zuid-Haarlem eh, richting A9 vast. Overveen, dat lukt nog, maar dan bovenlangs achter het station staat het ook vast. En ja, jongens, de boeren zijn onderweg. Ga niet naar het centrum van Haarlem vandaag.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 maar in Spaanstalig over de hele wereld super populair is. 156 miljoen hits op YouTube in één maand. Rosalia. Met een titel die ik niet uit kan spreken. Hij is wel heel leuk. Mami. Colgando del cuello los juguetes, del cuello los eh.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 En ik liep gisteren met de hond door het dorp en het viel mij op. Er zijn nog zoveel Duitse gasten hier. En eh, speciaal voor onze Duitse gasten, de Duitse Platten. En dat is het signaal van Joris. schnell vorbei und so viel Träume vergehen mit der Zeit. Ja, an irgendeinem Tag wird es enden, doch an allen anderen nicht. Haben vergessen, wie viel Leben uns bleibt. Wir wollen alles sein, nur nicht wer wir sind. Haben Angst vor Einsamkeit, doch stecken mittendrin. Hoff auf die Revolution, doch sie schweigt. Ist da irgendwer oder bin ich allein? Kann mich irgendjemand hören? Das ist mein Signal. vertraute Stille zwischen uns. Ich sende es auf allen Kanälen, ich zünd die Leuchtfeuer an, das hier geht durch oder gegen die Wand. Und wenn du's hören kannst, dann spann die Flügel auf, ein Nerv von Schmetterling beschwört den Sturm herauf, ein Hauch von Revolution in mir schreit. Ist da irgendwer oder bin ich allein? Sag, ist da irgendwer oder sind wir allein? Kann mich irgendjemand hören? Das ist mein Signal. met Signaal. Hier bij ZFM waar het bijna 9 uur is. Dat is mijn signaal. Goedemorgen voor alle genossen tot Duitse gasten. En wij gaan door met Fast Love. En dat doen we tot 9 uur. Dan komt het journaal. En na het journaal hebben we altijd de Dance Classic. En dit is dit keer Loose End, Hanging on a String. En verderop in het uur ook aandacht voor 25 jaar Marco Borsato.